12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Morales stapt op. Er werd al weken gedemonstreerd tegen zijn herverkiezing. Betogers zeggen dat hij door fraude heeft gewonnen. Vanavond riep de hoogste leider van het Boliviaanse leger Morales ook op om af te treden... zodat de stabiliteit in het land kan worden hersteld. Een geadopteerde vrouw uit Bangladesh klaagt de Nederlandse staat aan. Ze zei in Nieuwsuur dat de autoriteiten wisten van misstanden bij adopties uit Bangladesh... en niets deden om deze te stoppen. Eerder begonnen geadopteerden uit Sri Lanka en Indonesië ook al een rechtszaak tegen de staat. De plannen van de PVV voor een stikstofnoodwet zijn deels onhaalbaar, zegt het ministerie van Landbouw. De PVV wil dat stikstofmaatregelen het komende half jaar niet gelden voor de bouw van huizen en wegen en voor een deel van de landbouw. Het kabinet zegt dat het goed is dat alle partijen meedenken over een oplossing... maar dat de Raad van State heeft gezegd dat we niet meer op de pof mogen leven... als het gaat om stikstofmaatregelen. In een uur tijd heeft de Chinese webwinkel Alibaba... een omzet gedraaid van zo'n 12 miljard euro. Het is Singles Day, de belangrijkste dag van het jaar voor de winkel. Singles Day begon in de jaren 90 als een soort Valentijnsdag voor vrijgezellen... maar is nu een enorm commercieel evenement met hoge kortingen. In de Eredivisie heeft Feyenoord gewonnen van RKC. De Waalwijkers stonden met 0-2 voor in de Kuip... maar Feyenoord wist de wedstrijd naar zijn hand te zetten en maakte er 3-2 van. PSV verloor opnieuw, dit keer met 2-1 van Willem II. De Eindhovenaren hebben nu zes duels op rij niet gewonnen. Ajax boekte een flinke overwinning op FC Utrecht. In de arena werd het 4-0. FC Twente won met 2-1 van PEC Zwolle en AZ FC Emmen werd 3-0. Het weer.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 9. Je radio leeft! Eurojack Top 50! Eurojack! 30 albums! De andere De wereld in een half uur. Radio Sunday. It's all getting straight on 958 Laser FM. de swingende geluiden van Futureline ra ra ra Radio. Skybird, this is Dropkick with a red dash alpha message in two parts. Radio Disco Action. Satellite Empire. Amsterdam 90.5. Power play one, play play play Soul Show. Double, double, double, double, w, w, w, from the capital of Holland, reaching every major city with only the best flavors. Best flavors. This is Dance Radio. met eh, George Duke, Chaka Khan, Marvin Gaye, Whitney Houston, Crusaders, Herbie Hancock, Luther Vandross en de lijst gaat maar door. Ik heb het over Brian Miller. Byron maakt zijn eerste LP, zeg maar, in 1990, eh, Get With Me. En je hoort het nummer Got To Get It Right. Het derde gedeelte van de Downtown Dance Show, hier bij Dance Radio. We zijn nog een uur live. En blijf er gezellig bij. Want er komen nog heel wat lekkere platen voorbij, Wauw. Dit is een collector uit de electro scene. Dit is Lemon Lime met The Holy Weird Game. You better beware, a you better be, a uh-huh, the people's game. The billboard, movie stars everywhere. A Hollywood, you can't compare. A pivot in your life is the name of your game. And making big, big money, what a pitiful shame. You can't find a job cause you just don't care. You got in your mind that life. Oh, a player is playboys, even players. The girls at the gate, but they know what they get. I took it on my own to tell this girl. These people here is mad, what a crazy world in high weird. die deze rapper Willie Lemon uitbracht in 1983. De Hollywood Game onder de naam Lemon Lime. Op eh, Jam Power Records. Hij heeft nog eh, drie platen onder zijn naam gemaakt. En daarna ging hij samen met andere rappers bij de West Coast Crew. We hebben toen inderdaad een meervoud aan eh, platen gemaakt. Een van de West Coast hip-hop pioneers, deze Willie Lemon. Maar het is allemaal wel in een wat kleine oplage, dus de platen zijn eh, ja, schaars, zeg maar. Ik eh, ben niet zo van de, van de grappen inderdaad, en zeker niet van de slechte grappen, maar er is zo'n slechte grap, zeg maar, van wie is de leukste thuis? Dat is namelijk de deurknop, want die geeft iedereen een hand. Haha, <laughs> leuk. Maar zodat de inspiratie zijn geweest eh, van de volgende artiest met deze plaat. Ik heb het over touche. 1983, hetzelfde jaar als eh, Willy Lemon. Dit is Just Like a Doorknob. Just like a everybody gets turned round So put your key inside my lock and make me rock until I just can't stop. Rock, rock. more. I use your key, fit my lock, open it wide and don't stop. Rock, rock, rock, rock, rock, rock. Don't stop. Rock, rock, rock, don't. If you wanna get inside of me, you gotta pay the toll for my loving key. I'll take you all around this world, i I'm daddy's joy, mama's pearl. Rock, rock. zat met een hele goede geluidsinstallatie... dan waren de bassen van deze plaat inderdaad echt tot in je borstkast te voelen. Touché, Just Die Like a Doorknob uit 1983 op eh, SPQR Records. Dit is de Downtown Dance Show live vanuit de hoofdstad hier op Dance Radio. In de week van 100 jaar radio. Zoals we zei, afgelopen week het concert... Of afgelopen week, gisteravond het concert van The Real Thing. En ik heb nog één opname voor je om te laten horen. Zo direct live. You know what this is? Amsterdam's original. The Jam of Amsterdam. Dance Radio. Hi, we're The Real Thing. really wanna folks, stay tuned to the Downtown Dance Show with Remy Jam. Hey babe, tune into Remy Jam and have a good Have you felt the force? All you people out there with energy, who feel the force, who have felt the force, let me see the energy. Everybody hands up for the last time. van de mannen van The Real Thing. Gisteravond in Hilversum. Een van de spaarzame keren. Dat ze hier waren. In Nederland. En mocht je ze gemist hebben. Dan zijn ze er volgend jaar in maart weer. Hou het in de gaten hier op Dance Radio. Zodra ze er zijn, krijg je het vast te horen. Verder met een verzoekje van Mug. In de lijn van platen van vanavond. Dit is Melbourne Moore. Love's coming at ya. Love's Coming At Ya. BMI Records, geproduceerd door Kashif en Paul Lawrence Jones III. Ik er toen de tijd in de danceclubs en op de radio inderdaad. Want toen de tijd, ja, je hoort hem niet op de Nederlandse publieke omroepzenders, maar... Wel bij de Piraten inderdaad, eh, in het eh, Amsterdamse, in het eh, Rotterdamse, Den Haagse, Nijmeegse en inderdaad bij de Soul Show. Van Melbourne, Moore Funk and Soul naar de Unknown DJ met The X-Man. intro van de Unknown DJ en DJ Slip met The X-Men op eh, Techno Technocut Records uit 1988. Een beetje een underground plaat voor de underground clubs en de underground radio stations eh, toen de tijd. Sowieso in Amerika, dus laat staan in Nederland. Maar er waren een paar stations die inderdaad deze muziek toch al draaiden. Waaronder inderdaad uh, eh, Laser FM, jazeker, toen de tijd. Ik neem je mee naar 1980, Cool DJ AJ. Dit is A. That's the joint. Listen to this, AJ's got a beat that just can't miss. Just check out the bass and listen to the highs. This guarantees to make the crowd come alive. I wanna rap to the world just to prove a point that this short shot jam is a serious joint. just dance to the beat and just don't quit and just listen while we do it like this. Ha, ha. ten bags of gold. I took my lady dancer as I played the role. Of a rich millionaire, 21 years old. I called the Daily News and I told the Post. You should have heard me on the phone as I began to boast. I hung up the phone and rushed to the scene. They interviewed me in my new limousine. vacation every day. I bought a new jet and a new place to stay. So this is the way I came off in May. Now everyone's talking about Cool AJ the truck from the coast California to the shores of Maine. You see all the girls like to wear run my game. Cause I got style and I got class and I don't. Pop my rap too fast and a PhD, master degree. Being talked about over coffee and tea. And I'm going down in history like my main man. Starsky, hit it now. the bell because that's the joint is known all over the world. From the south to the west to the east to the north, every time it's on the radio, people go off and come running down the street and they jump for joy because everyone knows it is the real McCoy. It's empty, baby, Donna running this show, so listen to me while I go on go. Do do do do it. It's AJ and that disco fluid. I know what to say, I know what to play. That's why it's cool. DJ AJ and swing to the funky beat. And you sit there, you see, you got a pat your feet. So get it by your seat, let your fingers pop. Cause AJ just about ready to rock. If you get a cash money and you got it like that, somebody say, and you know that. single And before I go, I just want you to know just who you've been listening to. Listen good, baby, don't wanna tell you who I am, think just what I do. I'm the hottest of the DJs you ever gonna see. Just look up here on the stage, baby, don't I'm talking about little old me. This ain't your girl so glad that you came on down So we can spend some time together And maybe even mess around Now I guess I can see that the ring is pop Because AJ just about ready to rock And my eyes don't shine my teeth don't rip Just listen, why I do it like this If I off the rock, my girls, huh Help me rock the spot Do it, do, do, do it AJ, let this go good and on and on and on And the beat don't stop until the break of dawn And you don't care if I'm the one Cause all you wanna do is have some fun The time is now, the place is here So come on, get your butt in gear Do it, do it, do, do, do it Young ladies, jump right AJ. Ah, that's the joint, 1980. Volgens mij de enige plaat die hij heeft uitgebracht. Eh, ja. voor de rest eh, werkte hij samen met eh, MC Busy B, Lovebug Starsky en Curtis Blow. En die laatste heeft toen de tijd ook een keer een single uitgebracht, AJ Scratch. En dat was inderdaad uh, bestemd voor deze man. Cool DJ AJ. lekkere New Jack Swing van deze mannen van de Funk Club. We hebben één LP uitgebracht en dat is een hele lekkere LP trouwens. Ik ga je laten luisteren naar het eerste nummer van de LP. Dit is Girly Girl. Funky and Dance Some. En van die LP hoorde je inderdaad Girly Girl. 10 minuten voor 12. Dat betekent de laatste plaat hier bij de Downtown Dance Show. Dan laat je achter met die hele mooie lange uitvoering van de West Band. Inderdaad, ik neem je mee naar 1986. De 12 inch van Borrowed Love. Wat mij betreft eh, tot volgende week zondag. Dezelfde tijd van 9 tot 12. Dezelfde kanalen. Of het nu radio, internet of de TuneIn app is. In ieder geval met dezelfde beats en de vibes.